5 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na twaalf jaar is er opnieuw iemand genezen van HIV. Het gaat om een patiënt uit Londen. Hij is de tweede ooit die van HIV geneest. De man had behalve HIV ook kanker... en daartegen kreeg hij een stamceltransplantatie. De artsen gaven hem toen stamcellen van een donor... die een natuurlijke weerstand had tegen het HIV-virus. Daardoor werd de patiënt ook resistent... en verdween het virus uit zijn bloed... In 2007 genas voor het eerst iemand van HIV, ook door stamceltransplantatie. In Syrië zijn zo'n 3000 mensen geëvacueerd uit Baghouz, de enige plaats die nog in handen is van IS. Onder de evacuees zijn 200 IS-strijders die zich hebben overgegeven. Afgelopen weken werden ook al duizenden mensen geëvacueerd uit Baghouz. De plaats wordt belegerd door de Syrische democratische strijdkrachten... Ze denken dat het IS-bolwerk op korte termijn veroverd is. In Baghouz zouden nog zo'n duizend IS-strijders zijn en een onbekend aantal burgers. In de Europese EVP, de partij waartoe ook het CDA behoort... is genoeg steun om een uitsluitingsprocedure te beginnen tegen Fidesz... de partij van de Hongaarse premier Orbán. Twaalf partijen uit negen landen zijn de Fidesz liever kwijt aan Rijk... Onder meer vanwege de manier waarop de Hongaarse regering omgaat met de rechtsstaat en de persvrijheid. Joodse organisaties zijn boos over een carnavalswagen in Aalst in België. Daarop waren poppen te zien van orthodoxe joden met een haakneus en zakken geld erbij. De Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij de autoriteiten. Ze vergelijken de praalwagen met stereotyperingen zoals die door de nazi's werden gemaakt. De carnavalsgroep had de Joodse karikaturen gemaakt om aan te geven dat ze dit jaar zuinig zijn geweest, zodat ze volgend jaar kunnen uitpakken met een duurdere wagen. Het weer, trekken buien over het land, mogelijk met wat onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Vanochtend blijft het stevig waaien, het klaart wel op en het wordt komende dag maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Just can't believe It's just another night of these thoughts. Can't get this out of my head. Yeah. Somebody said they saw us. person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. keep it to yourself. I I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided.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 I do my own sons, Jackie Chan with it. I do my own sons, Jackie Chan with it. I do my own sons, Jackie Chan with it. I do my own sons, Jackie Chan with it. Kick I'm getting money now, acting funny now.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 It's fucking Trojan. It's fucking Target. It's fucking. nothing gonna save us now. Well, this. nothing gonna save us now. het ritme van de winter. to hide that we can walk through not a secret I try to hide, but I can't have you.